Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat helemaal niet goed met jonge asielzoekers in ons land. De inspectie trekt aan de bel bij de staatssecretaris. Zij vinden dat hij moet ingrijpen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanmeldcentrum in Ter Apel. Kinderen en jongeren kunnen daar maanden zitten zonder dat ze goede zorg krijgen of naar school kunnen. Vanwege de overvolle opvang heeft het personeel geen tijd voor goede begeleiding. Op dit moment zitten er meer dan 10.000 minderjarigen in de asielopvang. Een domper voor de Franse president Macron. Bij de parlementsverkiezingen heeft de coalitie waar zijn partij bij zit geen meerderheid gehaald. Attention, 224 sièges pour Ensemble, la coalition présidentielle. Tot nu toe had Macron een meerderheid, maar nu dus niet meer. En dat betekent dat het voor hem moeilijker wordt om zijn plannen door het Franse parlement te krijgen. Er was ook iets opvallends. De opkomst was super laag. Minder dan de helft van de Fransen kwam opdagen in het stemhokje. En er is ingebroken in het huis van Donny M. De man die wordt verdacht van het ontvoeren en doden van Gino. Dat jongetje van negen verdween uit de speeltuin en werd dood teruggevonden. Het huis van Donny was verzegeld door de politie... maar volgens de politie is die verzegeling verbroken. Of er iets uit het huis is gestolen, is niet bekend. En een Amerikaan heeft op een veiling 75.000 dollar afgetikt... voor een originele videoband van deze film. Jesus Christ, Doc, you disintegrated Einstein. Calm down, Marty, I didn't disintegrate anything. The molecular structure of both Einstein and the car are completely intact. <laughs> Where the hell are they? The appropriate question is, where the hell are they? Ja, deze Back to the Future zat nog in het plastic, was in topstaat... en was ook van een van de acteurs van de film. In dat hoesje deed hij een handtekening en een zelfgeschreven briefje. Volgens het Veilinghuis is er nooit eerder zoveel geld voor een videoband betaald. En het weer nog een prima zomerdagje. Droog en vooral in het zuiden veel zon. Er kunnen wel wat stapelwolken ontstaan en het wordt 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkenveen en Amsterdam Zuidoost staat 4 kilometer file.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 Minderjarigen hebben volgens de inspecties last van stress... en hebben in sommige gevallen te maken met geweld. Er vertrekken vandaag geen passagiersvluchten vanaf Brussels Airport. De luchthaven zegt door een grote staking de veiligheid niet te kunnen garanderen. Aankomende vluchten worden vooralsnog niet geannuleerd. De coalitie van president Macron heeft bij de Franse parlementsverkiezingen geen meerderheid behaald. Macrons samenwerkingsblok Ensemble kreeg 245 zetels. Maar voor een absolute meerderheid zijn er 289 nodig. Het weer, veel ruimte voor de zon, vooral in het zuiden. En het wordt 18 tot 23 graden. in New York City in a funky kitchen hotel. ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. cost it took to save us I can fix the pain that bleeds inside of me Look in your eyes, don't say the same about me I'm standing on the edge and I don't know what else to give you just don't talk to me, babe Flowing through my head There's a question, is she needing Another side of a man can I be Looking at the last three years like I did I could never see us ending like this Seeing your face no more my pillow It's a scene that's never happened to me But after this but so don't see.